Door Megens met het NOS-journaal. In Moskou is een lid van de Russische protestbeweging Pussy Riot... in kritieke toestand opgenomen in een ziekenhuis. Het is Pyotr Verzilov. Vrienden van hem zijn bang dat hij is vergiftigd. Versilov voelde zich niet goed nadat hij thuis was gekomen... van een hoorzitting in de rechtbank. Binnen een paar uur verloor hij zijn zicht, kon hij niet meer praten... en kon hij niet meer lopen. Vesilov is al jaren in Rusland bekend als activist. Internationaal trok hij veel aandacht toen hij met andere leden van Pussy Riot het veld oprende tijdens de WK-finale tussen Frankrijk en Kroatië. Ze wilden daarmee protesteren tegen president Poetin. De koopkracht is vorig jaar gemiddeld met een half procent gegroeid. Toch nam bij bijna de helft van de bevolking de koopkracht juist af, meldt het CBS. Dat komt doordat de prijzen zijn gestegen, maar de lonen daarbij zijn achtergebleven. Hoofdeconoom van Mulligen noemt het een matig resultaat... als je kijkt naar de economische groei van het afgelopen jaar. Werknemers in loondienst gingen er wel iets op vooruit. Bij die groep steeg de koopkracht met bijna anderhalf procent. Onder meer door een verruiming van de arbeidskorting. Maar bij gepensioneerden daalde de koopkracht met gemiddeld 0,3 procent. Dat komt doordat de aanvullende pensioenen niet omhoog gingen. Het motiveren van ouderen en chronisch zieken om mantelzorg te vragen blijkt niet te werken. Het vorige kabinet wilde dat hulpbehoevenden zoveel mogelijk hun eigen netwerk inschakelen als ze hulp nodig hebben. Maar die zogenoemde keukentafelgesprekken hebben amper effect. Onderzoekers waren bij 64 van die gesprekken. In maar drie gevallen leidde dat echt tot hulp. Het weer vannacht vanuit het noorden droog en opklaringen. Hier en daar kan mist ontstaan. Overdag in het zuiden eerst nog regen, maar die regen trekt weg...